Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Londen is familieleden en vrienden van de zangeres waren bij de besloten uitvaartplechtigheid. Als eerbetoon droegen sommige vriendinnen hetzelfde suikerspinkapsel als Winehouse. De zangeres overleed zaterdag op 27-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog onbekend. De uitbraak van de gevaarlijke EHEC-bacterie in Duitsland is voorbij. Drie weken geleden meldde de laatste patiënt zich... De uitbraak van de E. coli-variant heeft 52 mensen het leven gekost, van wie 50 in Duitsland. Ruim 800 mensen kampen nog met ernstige nierproblemen. De bron van de EHEC-uitbraak werd na lang zoeken gevonden bij een teler van kiemgroenten in de buurt van Hamburg. De kiemgroente was besmet door fenegriekzaad uit Egypte. Verzekeringsmaatschappij Egon moet een schadevergoeding betalen aan deelnemers aan het koersplan. Dat was zo'n tien jaar geleden een woekerpolis met een veel te dure levensverzekering. Egon verzweeg dat de premie flink kon oplopen, zegt het gerechtshof in Arnhem. Ongeveer 20.000 mensen die zijn benadeeld komen in aanmerking voor compensatie. Bij een vliegtuigongeluk in het zuiden van Marokko zijn zeker 78 militairen omgekomen. Hun Hercules-toestel vloog vlak voor de landing op een militaire basis tegen een berg. Het Marokkaanse toestel was opgestegen in de bezette westelijke Sahara. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam zijn opnieuw twee mensen overleden die waren besmet met een multiresistente bacterie. Het is nog onbekend of ze aan de besmetting zijn overleden. In het ziekenhuis zijn nu 78 mensen besmet met de bacterie die zich niet laat bestrijden. 27 patiënten zijn overleden. Het Rotterdamse ziekenhuis denkt dat de uitbraak inmiddels onder controle is. Het weer, bewolkt en af en toe een bui. In de loop van de avond vrijwel overal droog. Morgen een paar buien. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch voor Nieuwegein 2 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 2. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 11.